Tuurlijk. Tom Jones. Help yourself to my lips. Ja, de ideale schoonzoon. En ook nog steeds hartstikke actief. Net zoals Engelbert Humperdinck die in het vorige uur draaide. Die is ook nog steeds actief. Ehm, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur iets meer tempo in de show. En straks een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Dus wees vooral hartstikke welkom. Chris Ria met een van zijn klassiekers. Je hoorde I Can Hear Your Heartbeat. En eh, Mixtures en de Pushbike Song. Als je denkt dat het heel veel lijkt op een heel ander nummer. Nou, helemaal waar. Hè? Want dat is inderdaad zo'n <laughs> beetje een kopietje. Maar dan een andere tekst. Uh, ik wil je even wijzen op onze website. Heb je daar even tijd voor? Want eh, daar staat al het nieuws op van de regio. En eh, mooie foto's trouwens. Nou ja, mooi. Bijvoorbeeld in, een, eh, in de poeier gereden auto. Is dat mooi? Is dat mooi? Nou ja, het is een mooie actiefoto, laten we het zo zeggen. En veel meer moois. Wil je meer weten over wat er in jouw omgeving gebeurt? Hier in Zeeuws-Vlaanderen? Ga dan naar onze website www.omroepzvl.nl Daar vind je het lokale nieuws.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 Jij wel? Ja, lekkere muziek toch? En Robbie Williams hoorde je voor met Angels. Straks over, nou zeggen ze een minuut of tien, een eh, reportage van Jeroen van Gent. Hè? Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachtingen overtroffen? Ja, je verwacht altijd wat van een aankoop zijn of van een persoon. Maar eh, soms worden je verwachtingen overtroffen. Wanneer was dat voor het laatst voor u? Zometeen, dus over 10 minuten hier bij veel de antwoorden. Vaak op pad tot avonds laat, je weet hoe dat dan zeggen, maar je mist me veel te vaak. Schat, mijn tijd is nu van jou, ook als je mij daar hebben alle tijd. Er staat niks in de só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só bim bom bim bim bim bim bim bim bom bim bom bim bim bim bim bim bim bim bim. É só isso, meu baião que não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só bim bom bim bim Ja, zitten ze hier in de studio van wat ga je nou weer Blokhuizen? Ja, Braziliaanse muziek. Kan er niet aan doen. Ciao. natuurlijk Joe Gilberto en Bim Bom. Zomaar twee minuutjes, <laughs> omdat het zo'n gek nummer is. Vandaar, ik kon het niet laten vandaag. Verder hoorde je Yves Berendsen met zijn nieuwe single. Vandaag ben ik van jou. Maar de vraag is dan, van wie morgen? Goeie vraag, denk ik. Het antwoord zit niet in het nummer. Ik heb zitten meeluisteren, maar nee, nee, nee. Het antwoord zit er niet in. Dus eh, een bron van onzekerheid, dat nummer. Dus hier bij ZVL. but be happy. Don't let the rain get you down. It's a waste of time. A waste of time. Have your fun. Live every day in the bright sunshine. be happy. if you got love, that's all you'll need. So be young, be foolish, go be happy.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 Ja. Hey Girl, Don't Bother Me was hun grootste hit, maar deze horen we de laatste tijd heel vaak. Be young, be foolish, be happy. En de Jacksons, Can You Feel It? Ja. Tijd voor onze reportage. Jeroen van Gent ging de straat op. Eh, of het nu een renovatieproject is of het dagelijkse rondje voor boodschappen. Er is altijd eh, toch wel een bepaalde sleur. Wanneer was het dat dit werd doorbroken? Wanneer heeft iets u voor het laatst uw verwachtingen overtroffen? Nou ja, Jeroen Vergent ging de straat op. Natuurlijk, vroeg u. En jawel hoor, hier zijn ze, uw antwoorden. Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? En dat kan van alles zijn natuurlijk. Persoonlijk, eh, werk, hobby, sport ja. Nee. dat is... Eh, echt van... Ik zou het niet weten, nee. Dat ik echt verbaasd was van, nou, dat had ik niet gedacht. Verwachting overtroffen. Nee, sorry, ik, eh, kan zo snel niet. Oké. Okay. Eh, het, Dat, ruiten nog heel zo naar de jaarwisseling, dat soort dingen. Er zijn ook mensen die dat <laughs> zeggen. Maar goed, nee, niet hè? Nee. en, maar, ja, er was gisteren iemand die, die, die heeft gekookt voor mij. Zo waar. Verrassend. ja. <laughs> ja ik, ik, weet, wel wel, ja? maar dat heeft, eh, dat heeft met Feyenoord te maken. Ja, dat mag. <laughs> dus eh, dat, dat ze dus tegen Manchester City hebben gespeeld en tegen Benfica, dat had ik nooit van mijn leven gedacht dat ze daar eh, zouden winnen en gelijk zouden spelen. Dus dat is boven mijn verwachtingen. Zeker als fanatieke Feyenoord. Ja, dat dat zo uitpakte dat ze nou die tegenstanders treffen. Ja, ja. Heerlijk biefstukje met uh, en aardappeltjes. Dus dat was boven verwachting eh, eh. dat hij ook kwam. Zeg maar. Ja, ja, ja precies. Ja. Uh, Oh, en, maar was het een familielid of zo? Nee, nee een hele goede vriend van mij. Ja. Nou, en het smaakte zo waar. En het smaakte heel goed, ja. Oh, ja hij kan best koken. Oh, wat dus- leuk. En dat, want dat, kan heel, en dat telt heel nauw. Dat kan van alles, ja, weet ik. Nou, het, ja, het, het, er was sprake van dat, dat, hij, eh, dat hij misschien niet zou komen, weet je. Dus eh, ja. je denkt van, nou, dan moet ik zelf iets halen. Ah. Maar goed, hij, eh, hij kwam uiteindelijk wel. Dat, en dat was boven verwachting. En dat is boven verwachting. <laughs> Eh, hebben ze het goed gedaan? Ik weet even niet meer. Hoor. Ik ben geen Feyenoord fan, dus ik weet het niet. Oh, niet goed Nee, ze, hebben eh, na 3-0 achterstand hebben ze 3-3 in Engeland oh, gespeeld. Hartstikke goed. En de eh, andere wedstrijd in Portugal hebben ze ook met 5-1 geloof ik gewonnen. Ja. En toen zat u voor de buis en toen dacht u bij zo, nou, dat had ik niet gedacht. <laughs> Nee, inderdaad. toen waren er wel een paar luchtsprongetjes omhoog van de bank. Aha. Ja. Dus, ja, nou, dat is een heel goed voorbeeld wanneer hij voor het laatst iets uw verwachting overdroeg? Zeg, nou, dat had ik niet gedacht. Nou ja, dat was niet laatst. Nou ik ben, ik ben eh, vrijwilligerswerk gaan doen bij de snuffelmarkt. En dan vind ik, ik zei altijd, nee joh, dat is niks voor mij. Ja. Dat ga ik niet doen. En nou ben ik er en ik vind het heerlijk. Kijk. Alle mensen ontmoeten en praatjes maken. Je hebt wat te doen. Dus dat, is, dat vind ik heel fijn. U bent ervoor eh, voor uitgenodigd. Toen dacht u van nou... Nee, ik, ik zei al nee, dat is niks voor mij. Dat ga ik niet doen. Maar ja, toen ben ik eenmaal gegaan. En ik ben gebleven. Nou, dat is toch geweldig? <laughs> ja, dat vind ik ook. Wat, behelst het? Wat doet u precies? Eh, nou ja, er komen mensen die komen pakketjes brengen en dat mogen wij dan verkopen. Het is een soort kringloopwinkel. Oh, ja, oké. En dat is dan uh, uitpakken, vrijdags alles klaarzetten. En dan vrijdagavond zijn we open en zaterdagmorgen. Nou. Hier bij de snuffel. Voor het laatste moet even... Oh, dat is nog uh, eh, recent. Dat ik aan het golven was en dat ik een goede bal sloeg. Ah. Kijk. Dus dat je denkt, zo, het kan toch? Met dit weer in de nee, winter? Nee, dat was in Spanje. met oh, eh, oh, twee maandjes geleden. Ah, goed. Twee maandjes ah, geleden. Lekker, Dus dat was eh, boven verwachtingen. U sloeg en u dacht, wauw. Wauw, ik kan het toch. Wat, wat was de punten? Het punt? <laughs> Nee, nee, gewoon een mooie, mooie approach bij, eh, bij de green. En dat is altijd prettig. Oké. Wanneer even voor het laatst iets... Dat nou, zwanger zou worden. Oh, ja? Ja. Dat was een verrassing? Ja, nou niet voor ons, maar voor haar wel. Oh, voor <laughs> haar. Oké. Okay. ze ehm, heeft eh, pas geleden een eh, zusje erbij gekregen. Ja. En eh, we zijn tien, jaar met, jaar met z'n drietjes geweest. Dus dat was wel iets heel bijzonders natuurlijk. Ja, ja, een babywagen natuurlijk voor radio. Een, een baby, eh, eh, ja, een babywagen zeg ik, met een babytje erin. Ja, kerstvers. Hè, Best, best wel vers. Het was, ja, weet ik veel. het eh, was een gezin en dan komt er natuurlijk ineens een baby bij. Ja, we waren heel lang met z'n drietjes. Even wennen. En toen kwam er toch nog een babytje bij. En voor jou wel echt een wens die uitgekomen is, hè? Ja. Ja, ik wou het echt al heel lang. Alleen nu sinds dat er, is het iets minder leuk. <laughs> oh ja, ja, drukte en zo natuurlijk. Ja, slapen eh, moeilijk, lastig. Huilen. Huilen. Huilen, ja, precies, tuurlijk. Ja, maar dat komt allemaal wel weer. Dat komt allemaal wel weer goed. Ja, maar het is ook, ook, ook wel even veel werk. Ja. Eh, nou, wij zijn allebei violist en we hebben een strijkkwartetje gevormd. En ik dacht van ja, gewoon allemaal mensen die ja, we kenden ze wel, maar, eh, maar toen we voor eerst bij elkaar kwamen, toen klonk het zo goed. Toen dacht ik, dat is eh, boven mijn verwachting, ja. ja. Mooi, hè? Ja, ja. Dat vind ik leuk om te horen. Dus, eh, en waar treedt u dan op en zo? Nou, is dat zo'n zomer? Hier met het orkest, ja, met het orkest wel, maar niet met dit uh, kwartet. Het is nog maar heel jong. Maar we hadden elkaar nog nooit in die samenstelling bij, bij elkaar geweest. Ja, toen dacht ik van, eh, nou dat gaat gelijk erg goed. En dat had ik eigenlijk eh, niet in die mate verwacht. Zonder oefenen? Ja, eigenlijk wel, ja. Zomaar een optreden gelijk? Nee, het was geen optreden. Dat gaan we nog in de toekomst oh, hopen nog wel eens te doen. Maar dat is op dit moment, eh, op dit moment moeten we nog een beetje toch een repertoire opbouwen en zo. Het was een eerste ontmoeting, maar het klonk gelijk goed. Ja. ja. Ah. ja. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Muziek van een miljoen jaar geleden zou je bijna zeggen. Van uh, de miljonairs. Ze zijn er niet van geworden hoor trouwens. Van dit nummer Fantasy Island. <laughs> Wel lekker. Eh, verder hoorde je de Carpenters met Heather. Speciaal verzoek van eh, Jeroen van Gent. En over verzoeken gesproken. Over een paar minuten ga ik je vertellen hoe jij straks invloed kunt uitoefenen op ons verzoeknummerprogramma. Straks na 12 uur hier bij ZVL. Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht. Heb weer verloren van de fles. Bovendien niemand mij zo ziet Stond wat te praten een aantal vrienden met me mee. Ik zag je niet, maar jij kwam aan en ging meteen dicht bij me staan. niet dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. De lampen aan, mijn lichtje uit I call my baby and let's go watch a movie. I'm at some movies, but she don't seem to be getting. And then she asks me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by by making records. This sounds a groovy high five. I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. She loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say, I say yeah yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the knock can see. We gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never need you to It's hard to tell you because I'm trembling so. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer only thing I can say. I say, yeah, yeah. That's what I say. I say, yeah, yeah. That's what I say. Yeah, yeah. never knew such a thrill. I shot a cherry because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I think I'm ready to those others alone. No need to ask me. Een beetje oude meukje wel kun je zeggen van uh, Georgie Fame. Yeah, yeah, natuurlijk. En Jan Smit met Als de Morgen is gekomen. Ciao. Straks, over een minuut of 10, 11, 12, kun je luisteren naar ons eh, verzoeknummerprogramma. En eh, daar kun jij zelf invloed op uitoefenen. Dat is makkelijk hoor, want je gaat naar onze website omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl, daar eh, vul je een formuliertje in. En dan gaan mijn collega's straks aan het werk voor je. Dus, als jij een leuk nummer in gedachten hebt en je denkt, Blokhuis, jij draait dit soort muziek nooit. Ja, beïnvloedt dan het programma straks. Want dan eh, krijg jij wat je wil. Omroepzvl.nl. Ga naar verzoekjes en vul het formulier in. En dan komt het straks na 12 uur helemaal goed. time. It's time to show. Zombies. Time of Season. Jawel. En I Go Where the Music Takes Me. Jimmy James en de Vagabonds. Dat is lang geleden. Een leuke herinnering. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Dank je voor je gezelschap. Volgende week is er weer een aflevering van deze show. Eh, ik hoop dan dat je er ook weer bij bent zoek ik weer lekker plaatjes voor je Een beetje easy listening en eh, mooie oude meuk hier zo voor bij ZVL. Ik wens je een hele mooie dag bij ZVL. Eh, blijf vooral luisteren, zeker naar ons verzoeknummerprogramma straks. En naar al het andere moois dat wij brengen, 24 uur per dag. Dus, tot besluit van de show. Och, toch wel een heel mooi nummer van Matt Bianco. Er zijn verschillende uitvoeringen van, een stuk 5, 6 geloof ik. Maar wij kiezen deze, More Than I Can Bear. Mooie dag.